Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het wrak van het Russische vliegtuig dat sinds gisteren boven Java werd vermist is teruggevonden. De Indonesische luchtmacht heeft vanuit een helikopter resten van het toestel gezien op de rand van een klif op ongeveer 17 meter hoogte. Het gloednieuwe vliegtuig verdween tijdens een demonstratievlucht van de radar. Aan boord waren 50 mensen. De Spaanse bank Bankia wordt gedeeltelijk genationaliseerd. Door beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt is de bank in de problemen gekomen. De overheid krijgt 45% van de aandelen in handen en wordt daarmee de grootste aandeelhouder. Bankia is de vierde bank van het land. Zo'n 10 miljoen Spanjaarden hebben er een rekening. President Obama vindt dat homo's in de Verenigde Staten met elkaar moeten kunnen trouwen. Hij is de eerste Amerikaanse president die zich uitspreekt voor het homohuwelijk. Obama zei in een interview met ABC News dat homoseksuelen eerlijk moeten worden behandeld. Hij benadrukte dat het aan de afzonderlijke staten is om te bepalen of ze het homohuwelijk invoeren. Oud-CDA-minister Heers Ballin vindt dat de mislukte samenwerking van het CDA met de PVV openlijk moet kunnen worden besproken. In Nieuwsuur reageerde hij op de oproep van kandidaatlijsttrekker Bleker om het niet meer over de PVV te hebben. Bleker is bang dat het CDA schade oploopt als de mislukte samenwerking steeds wordt opgerakeld. Zwijgen leidt niet tot eendracht, zei Heers Ballin, die tegen samenwerking met de PVV was. De haarstylist Vidal Sassoon is overleden. De Brit had veel invloed op de haarmode, zowel voor vrouwen als voor mannen. Zo maakte hij het bobkapsel uit de jaren 20 weer populair in de jaren 60. Later bouwde hij een imperium op van kapsalons en haarproducten. Vidal Sassoon had leukemie. Hij was 84. Het weer, broeierig, in het oosten eerst nog zon, in de rest van het land veel bewolking en kans op buien. In de loop van de middag op steeds meer plaatsen buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten.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 Bij Purmerend is de linkerrijstrook dicht, daar staat een auto stil. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 4 kilometer. A15 Gorkum richting Europort. Bij Hardingsveld Giesendam 3 kilometer. En een stuk verderop bij Rotterdam Charloes 2. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2 kilometer.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 S to the H to the A double Jizzy. Shut it. I, Rude boys get busy A to the L to the I to the Jizzy. Uh. J to the U to the L I Uh. S to the H to the A double Jizzy.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 Me are the king of the late night dealing Words no, it's just a piece I'm stealing I see if sex and it's all love I believe in When I'm loving my Julie Julie You know me love it, yeah, truly From me head down to me coolie uh.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 to the L to the I to the to the to the H to the A double Who boys get busy? Oh. Julie, you know me love it, Julie, from me head down to me ah, woman, you turn me on hey, with your big Babylon, hey, me Julie.